uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne kon het schip de Moskva aanvallen met hulp van Amerikaanse inlichtingen. De New York Times meldt dat op basis van anonieme bronnen. Zo zou Oekraïne de positie van het Russische vlaggenschip bevestigd hebben gekregen via de Amerikanen. Het is volgens bronnen niet uitgesloten dat de VS meer informatie leverde. De Moskva zonk vorige maand in de Zwarte Zee na een brand aan boord. De Spaanse politie heeft een man aangehouden voor zeker vier moorden op homoseksuele mannen. De 25-jarige verdachte werd al een tijdje gezocht. Hij meldde zich nadat de politie zijn foto verspreidde. De moorden werden afgelopen najaar gepleegd in de stad Bilbao. De verdachte zou zijn slachtoffers bij dates, bij hen thuis hebben gedrogeerd en vermoord. Daarna werden hun bankrekeningen geplunderd. De verdachte ontkent alle betrokkenheid. In de Israëlische stad Eilat zijn zeker drie mensen om het leven gekomen bij een aanslag. Ambulanceverpleegkundigen zeggen tegen Israëlische media dat er minstens vier anderen gewond zijn geraakt. De slachtoffers werden aangevallen door twee mannen, zeggen ooggetuigen. Vanwege de Israëlische onafhankelijkheidsdag was het erg druk op straat. Op Schiphol zijn zes Britten opgepakt vanwege een vechtpartij aan boord van een vliegtuig. Het gebeurde op een KLM-vlucht gisterochtend van Manchester naar Amsterdam. Een van de zes mannen raakte licht gewond, meldt de Koninklijke Marechaussee. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de vechtpartij. Op Twitter staat een video van het incident. Daarop is te zien dat een aantal mannen op iemand in lijkt te slaan. Bij aankomst op Schiphol werden de zes mannen opgepakt.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 But good don't get attention. One kid with a promise, the brightest kid in school. He's not a fool. Reading books about science and smart stuff. It's not enough, no. Cause smart don't make you cool. He's not invisible anymore.